Dat is het hoogste aantal in anderhalve maand tijd. Het kabinet overlegt morgen over mogelijke extra coronamaatregelen om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Minister Hoekstra van Financiën zit daar ook bij. Hij wilde vandaag nog niet zeggen welke maatregelen worden overwogen. Nou ja, we hebben dat katshuisberaad niet voor niks. Eh, maar we moeten gewoon in het kabinet echt kijken en weer al die belangen afwegen. Eh, medisch, eh, medische nevenschade. Wat betekent het voor de samenleving? Wat betekent het voor de economie? Dus dat gaan we morgen in zorgvuldigheid doen. Het kabinet komt dinsdag waarschijnlijk weer met een persconferentie. Op het strand van Ouddorp in Zuid-Holland is vanmiddag een levende haai aangespoeld. Het twee meter lange dier is meerdere keren teruggezet naar zee, maar soms iedere keer weer terug naar de kust. Uiteindelijk is besloten om de haai naar Diergade Blijdorp in Rotterdam te brengen, waar hij verder verzorgd zal worden. Britse bedrijven hamsteren massaal vis en chips in Flevoland, blijkt uit een rondgang van Omroep Flevoland. Vooral visbedrijven op Urk en een grote frietleverancier zien dat de Britten snel nog even hun slag slaan. Doen ze voor het geval er geen Brexit-deal is op 1 januari, want dan moeten bedrijven meer betalen als ze producten uit het buitenland importeren de bewoners van een woonzorgcentrum in Mol in België zullen zich het bezoek van Sinterklaas vorige week niet snel vergeten. Nadat de goedheiligman was vertrokken bleek de ene na de andere bewoner besmet te zijn met het coronavirus. De Sint bleek een superverspreider. De burgemeester van Mol vindt dat niet handig van het verzorgingstehuis. Het is niet verstandig om zo zeggen, iemand extern, ja, die toch mogelijk besmet kan zijn, ja, eigenlijk in contact te laten brengen met heel wat bewoners. De leiding van het huis zegt dat de hulpzint wel vaker langskwam als vrijwilliger... en dat hij als sinds zich aan alle coronaregels heeft gehouden. Het weer bewolkt en nevelig, soms met wat motregen. De temperatuur ligt tussen de 5 en 9 graden. Morgen ook bewolking met af en toe wat zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen Knopend Burgerveen en de Schipholtunnel... een half uur oponthoud door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring. Bijna 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid tussen knooppunt Meer en Knopend Amstel... richting Amersfoort 10 minuten vertraging door een ongeluk.